En daarvan belanden uiteindelijk maar tussen de 60 en 95.000 zaken bij het OM. Volgens de Rekenkamer is van een groot deel van de zaken onduidelijk waarom ze niet bij het OM terechtkomen en of dat wel juist is. En dat is zorgelijk, zegt de Rekenkamer. Bij de GGD Zeeland zijn tot nu toe twaalf telefoontjes binnengekomen over de man uit Westkapelle die jongens zou hebben misbruikt. De man van 60 werd in september gearresteerd nadat er twee aangiftes tegen hem waren gedaan. Uit zijn verklaringen maakt het OM op dat hij mogelijk tientallen slachtoffers heeft gemaakt. Volgens de advocaat van de man is de zaak omvangrijk, maar niet zo groot als het OM zegt. Noord-Korea stopt voorlopig met de verrijking van uranium en het testen van lange afstandsraketten. Dat zegt de VS. Ook gaat Noord-Korea weer inspecteurs toelaten van het internationale atoomagentschap. Washington noemt het moratorium een kleine maar belangrijke stap vooruit. Het grondpersoneel van het vliegveld van Frankfurt moet stoppen met staken. Dat heeft een Duitse rechter bepaald. Het grondpersoneel eist betere arbeidsvoorwaarden en voert al bijna twee weken actie. Door de staking waren er veel vertragingen en werden veel vluchten geannuleerd. De luchthaven zou zo'n 3,5 miljoen euro schade hebben geleden. Een verhuizing van een Philips-afdeling in Turnhout naar China is voorlopig van de baan. De vakbonden in België zijn dat overeengekomen met de directie. En daarmee komt een einde aan een spontane staking die vanochtend begon. De bonden hebben nu een week de tijd om te kijken of de lampen in Turnhout goedkoper kunnen worden gemaakt. Het weer bewolkt en nevelig. Er kan mist ontstaan. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen eerst grijs, maar in de middag ook wat zon in het zuiden en westen. En het wordt een graad of 12. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 4 kilometer. De A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 5.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 Stars are dancing on the water here tonight It's good for the soul when there's not a soul in sight This boat has caught its wind and brought me back to life Now I'm alive Dave Will. Kenny Chesney samen met eh, Dave Matthews.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 En op eh, bas hoorde nu John Stark, op drums DJ Mendel en op eh, bas op eh, de andere nummers van deze cd zult u Alec Martin horen. Dus het is maar een heel kleine bezetting, maar het is wel prachtige muziek dat deze Matt Charles brengt. I gambled once on Moses On dreams and faded roses On diamond-studded rings made out of tin While others saved their money I gave mine to my honey If I had the chance I'd do it all again Cause a train at any station For any destination Is better than the thing that might have been care now that you're leaving But heed the river's warning for you Know my love is truer than the wind and This world's a burning candle And we are only matches It makes no difference if we lose or win Cause the rain will fall and pass In rings around your lover While your lover throws her caution to the wind to know And a road that you've not followed But either way you go You got to move along And if you lose all that you own On account of how you wander Just remember you had much But now it's gone And water in the east Water in the west Gonna rise, boy Creeping through the weeds And there's no stopping it now rivers up to your eyes, boy. And that big old sun starts going down. Now you can keep the diamonds, and I'll keep the roses. I've got the queen of hearts on my left arm, and the reaper's on my right, and the devil's on my shoulder, and a ring of fire to keep me safe from harm. dat is het toch een bekende deun, maar eh, hij zei zelf al Ring on Fire. En als je heel goed geluisterd hebt, dan kon je dat wel een klein beetje terugvinden bij Marty Charles. Hij heeft eh, deze cd helemaal zelf voorgeschreven. Daar staan maar liefst 12 eh, tracks op. En het is zijn debuut cd op MCV Records 0231. Ja, een heel verhaal, maar het is gewoon zo'n klein maatschappijtje daar in Amerika. Deze heeft bij een grotere plaats mij platenmaatschappij getekend. Alan Jackson. There's satellite communications. Long distance internet relations. The world's a little faster every day. I know it's all well and good and I don't embrace it like I should but I Wouldn't wanna go backwards even if I could But I still like bologna on white bread a 50-inch HD plasma Feels like they just reach out and grab you 500 channels at my command I finally gave in and got a cell phone That I hardly ever seem to turn on I guess I never had that much to say laptop that sits on a desk I don't use it much except to check on Some old car from yesterday I kinda like that music thing You just download them and you can save about Every song that's ever been made shovel head down a gravel road The grass between my toes that sunset sinking low And a good woman's love to hold me close Well, I guess what I've been trying to say This digital world is okay It makes life better in a lot of ways But it can't make the smell of spring or sunshine or lots of little things We take for granted every day Oh, I still like bologna on white bread cell phones. I still think Bolonga. En ja, hij, hij zong al van, eh, ik ben niet zo'n moderne man, want eh, ja, al die moderne apparatuur, zoals een eh, mobiele telefoon of een draagbare computer, is aan mij niet zo besteed. En dit kreeg ik vorige week in de bus, een cd'tje van Ashley Robertson. Finished With You. Het is een single CD geworden. He used to walk green pastures zit een beetje met smacht te wachten op een volledige cd van deze Ashley Robertson. Ze stuurt zomaar één of twee keer per jaar een, eh, een cd'tje op. Meestal zijn het al singeltjes. En dan eh, in het begin van het jaar stuurt ze ook nog een keer een kalender bij. Zo van uh, best wishes voor 2011, 2012 enzovoort enzovoort. En dan krijg je daar zo'n cd'tje bij. En dan denk ik bij mezelf van laat maar eens weten of jij een volledige cd hebt. Kan ik die ergens bestellen? Op Banjo was dat ook Scott Vestel. Why Don't We Just Dance? Jim Beavers heeft het geschreven voor Josh Turner. gonna be more than enough For my two left feet and our two hearts beating Nobody's gonna see us go crazy So baby, why don't we just dance down the hall Maybe straight up the stairs, bouncing off the wall me straight up the stairs just dance Just a river Hij bracht het uit op eh, MCA in 2009 alweer. Het is alweer heel wat jaartjes geleden, drie jaar, nou ja, bijna drie jaar geleden. Want deze cd kreeg ik thuis gestuurd in eh, augustus 2009, dus zeg maar eh, twee en een half jaar oud. Starting a rumor, Delbert McClinton. I'm starting a rumor about you and me. that we've been seen out doing some crazy things. They say we're tight as any two can be. I'm starting a rumor about you and me. They'll all be talking out of school like we were meant to be I'm starting a rumor about you and me It's gonna be all over town That you're crazy about the new love that you found I'll make it easy for everyone to see gisteren waren we heel even in Os. We hadden een uitnodiging gekregen van Bert Pijpers van Continental Records eh, labels hier in, eh, in Nederland. Die zei van, kom eens even langs, want eh, Zoe Mute staat op het podium hier in Os in het Oude Theater. Nou had ik al wat meer gehoord van die Zoe Os, want ze hadden mij ook al een cd gestuurd. Michael Sellers on bass, Ethan Lawton on mandolin. Dave Harmison on electric guitar, pedal, dobro en vocals en Zoe Newt natuurlijk acoustic guitar en vocals. Eh, geschreven door, eh, door deze darling Zoe Mute helemaal zelf. Ze heeft deze cd overigens helemaal zelf voorgeschreven. Ze was net vijf jaar oud toen ze haar eerste liedje schreef. En ze zei zelf van, gisteren tegen mij tijdens het interview dat ik u later nog eens een keer zal laten horen. Toen zei ze tegen mij van ja, ik ben eigenlijk altijd een beetje een eh, in mezelf gekeerde dame geweest. Want ik kan me nog herinneren dat ik vijf jaar vijf jaar oud was en mijn eerste liedje schreef. En dat ging erover dat niemand mij echt begreep. I used to call my heart a home. Blessed bright and shining things that wakes me up and does me in You hold me close and it sets me free It's the little things that mean the world A lot like me and you Tears fill my eyes as you kiss my cheek It's the little things that make. Eh, Brian White door zelf geschreven heeft wel eh, hulp gehad van een eh, zekere Eric Bledsoe. Ik kreeg van de week weer een verzoekje binnen van een luisteraar en die zei van jij draaide vorige keer een nummer van Richard Schneider van de cd No Tear Left Uncried. Zou je dat nog eens een keer willen draaien? En als ik me niet vergis is het dit nummer geweest. I'm Not Listening. All my friends tell me what to do They say I ought to stay away from you But I'm not listening They say you're only gonna break my heart Take my dreams and tear them all apart I'm just not listening just not listening I'm not listening A voice inside me says leave her alone You're gonna turn around boy and she'll be gone But I'm not listening All around I see warning signs Girl, I'm not deaf and I'm not blind I'm just not listening They say, can't you see? Don't you hear? I say, yeah, you're coming in loud and clear I'm just not listening I'm not listening is near Girl, the sound of your voice ringing in my ears my Say you love me, that's all I need hear No doubt, no, doubt. no fear, no questions Let them say what they will just not listening. Oh, I'm not listening. Allison en Steve Warner hebben het geschreven. Hij heeft het hier eh, opgenomen in eh, Nederland in een hele kleine studio, de VJR-studio in Tilburg. Ik weet toevallig, die studio, ik ken hem tussen aanhalingstekens. En eh, het is maar een hele kleine studio, maar eh, onder andere eh, een zekere Edwin Schimschijmer, <laughs> niet onbekend, heeft grand piano gespeeld. Serge Bredewold en Marcel Visser hebben de bas bespeeld en die Marcel Visser die bespeelde ook de akoestische elektrische gitaar en de mandoline. En die heeft u daar net ook, ook nog gehoord. Hè? Daar staat nog één nummer op wat die luisteraar ook heel graag wilde horen. En dat is een nummer wat uh, eigenlijk geschreven is door uh, Victoria Shaw. En deze Richard Schneider heeft haar een mailtje gestuurd en schreef van, wil je dat samen met mij opnemen? You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come this far Is no surprise It's the way you hold my hand And the way we fit just right Everything side Capture the moon for you, girl Steal the stars from the sky There's nothing I can do Just as long as I am loved by you Just as long as I am loved by you I could never deze Richard Schneider eigenlijk nooit eh, grond, eh, aan de voeten aan de grond heeft gekregen in de country scene. Want hij heeft toch een, eh, een prachtige stem. Hij houdt zich nu meer bezig met bruiloften en partijen en ja, andere toch wel grote dingen nog. Dit is Lee Bryce. Love Like Crazy. Geschreven door Doug Johnson. They started out. to know love's about. They've been together 58 years now. That's crazy. He brought home 67 bucks a week Bought a little two-bedroom house on Maple Street she blessed him with six more mouths to feed. Now that's crazy. Just ask him how he crazy. little things. niet te vertellen wie dit is. Hè? Willie Nelson met Always On My Mind. Ja, ik doe het dan toch maar weer even. Hè. Eh, daar is ook weer net een nieuwe cd uitgekomen. Picking On. Dat is zo'n serie waarin eh, ze krijgen Picking On de Beatles, Picking On de Stones, Picking On de... Nou, noem maar op. Het zijn gewoon een aantal onbekend, nou wel bekende eh, bluegrass artiesten, maar ze maken zich niet bekend. Ze spelen eigenlijk een beetje anoniem allerlei soorten muziek. Zo is er ook een cd uitgekomen met Picking On Willie Nelson.